Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In de vaccinatiestraat in Houten zetten mbo'ers de eerste prikken. De afgelopen tijd hebben studenten van de mbo-zorgopleidingen flink geoefend op poppen. Op sommige plekken zijn ze al aan het werk, in bijvoorbeeld zorginstellingen. Vandaag dus in de vaccinatiestraat in Houten. Ik denk dat het wel zware dagen gaan worden, omdat eh, het toch van kwart over zeven tot half drie is best een dag. En de hele tijd prikken zetten, nou, wordt wel wat. Voelt hartstikke goed <laughs> om iets bij te dragen aan, uh, aan het uh, eh, corona-situatie. Eh, Nog een voordeel voor de studenten. Hun werkzaamheden in de vaccinatiestraat tellen mee als stage. Over vaccins gesproken, het is die day voor het Janssen-vaccin. Vandaag wordt duidelijk of geneesmiddelenclub EMA het goedkeurt voor de Europese markt. Nederland verwacht tussen nu en eind juni genoeg Janssen-flesjes te ontvangen voor 3 miljoen prikken. bij dit vaccin is één prik genoeg. Politiehonden worden nog steeds mishandeld tijdens hun trainingen, meldt het tv-programma Zembla. De dieren worden soms geschopt of krijgen stroomstoten. Het is niet voor het eerst dat er verhalen over dierenmishandeling naar buiten komen. Minister Grapperhaus zei eerder dat het om incidenten ging. de Eemshaven in Groningen krijgt een droneport de drones kunnen pakketjes brengen naar schepen, windturbines inspecteren of zelfs mensen redden. De drones zijn uitgerust met een systeem waar we reddingsvesten bij drenkelingen kunnen droppen... zodat de overlevingskansen vergroot worden. En er kunnen ook pakketjes mee afgeleverd worden op schepen bijvoorbeeld? Ja, dat klopt. Eh, de drones die hebben een, een zogenaamd payload delivery systeem... waarbij we pakketten tot 10 kilo op dit moment eh, kunnen gaan afleveren op schepen. Voordeel is dat drones goedkoper zijn dan helikopters en ook nog eens een stuk milieuvriendelijker. Het weer, er geldt code geel. Zware windstoten straks rond lunchtijd. Vooral aan de kust en op de Wadden. Later vandaag ook buien, plaatselijk met onweer. En het wordt een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. In het hele land komen zware windstoten voor. Op de A5 Amsterdam-Hoofddorp 3 kilometer file tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt De Hoek. En 203 Amsterdam-Alkmaar tussen Krommenie West en de A9 3 kilometer file. En door een vrachtwagenongeluk is de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Castricum en Krommenie dicht. En tot zover de verkeersinformatie.